Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Italië krijgt toch een populistische regering. Morgen wordt de ministersploeg van de Vijf Sterrenbeweging en de Lega... onder leiding van premier Conte beëdigd. President Mattarella lijkt daar geen zwaarwegende bezwaren meer tegen te hebben. Eerder sprak hij zijn veto uit tegen de voordracht van de euroscepticus Savona op financiën omdat de Lega aan die voordracht vasthield, leek de coalitie van de baan. Mattarella stuurde toen aan op een zakenkabinet. Maar de Lega is nu toch akkoord gegaan met een andere post voor Savona. Hij wordt nu minister van Europese Zaken. De grootste zoetwaterparel ter wereld heeft bij een veiling in Den Haag 320.000 euro opgeleverd. Een Japanse handelaar heeft de parel gekocht, waarschijnlijk met het doel hem door te verkopen. De opbrengst was lager dan vooraf was ingeschat. Het veilinghuis rekende op minimaal 340.000 euro. De verkoop was snel beklonken. Binnen anderhalve minuut was de veiling voorbij. De parel met de naam De Slapende Leeuw is zo'n 300 jaar oud. Hij komt oorspronkelijk uit China en belandde via toenmalig Nederlands-Indië... en allerlei omzwervingen door Europa in Amsterdam. Het moederbedrijf van Google, Alphabet, heeft 62.000 zelfrijdende auto's besteld bij Chrysler. Die moeten als taxi gaan rijden. De Chryslers worden uitgerust met technologie van Waymo, ook onderdeel van Alphabet. Nog dit jaar moeten de eerste zelfrijdende taxis worden ingezet in Arizona. Als dat lukt zijn Alphabet en Chrysler de eerste die een vloot van volledig autonoom rijdende taxis op de weg brengt. Concurrent General Motors wil volgend jaar de weg op met zelfrijdend vervoer. Het weer. De meeste buien hebben het land verlaten. Vannacht is het droog, minimaal rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het binnenland buien. Aan zee kan het door laaghangende bewolking grijs blijven. Daar is het dan nog graad of 15. Elders wordt het 21 tot 27 graden.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 Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. De werkjes stromen weer binnen, dus vier nieuwe werken in dit tweedurend eh, muziekprogramma. Vaak instrumentaal, ja ja, New Age muziek, daar staat het op bekend, hè, dat er weinig in gezongen wordt. Ehm, dat is ik helemaal niet erg, want eh, het is toch niet te verstaan. Dus eh, we beginnen met even kijken wie we... Oh ja, dat is eh, Catherine Finch met eh, Sekku Sekou Kaita. Ehm, en het nummer heet Listen to the Cross Grow. Ehm, daarna elektronische muziek van David Wright. En ehm, nou ja, dat gaat over geesten en dergelijke. Um, ehm, titel schiet me niet te binnen, want hij is uh, beheerlijk lang. Ik zou zeggen, kijk even op peacefulradio.info. Daar vind je het hele verhaal en dan komt het helemaal goed.